Jeroen van met het NRS Journaal. Het aantal Albanese dat asiel aanvraagt in Nederland is sinds de zomer explosief gestegen. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn het er zo'n 250 per maand. Daarmee vormen Albanese de grootste groep asielzoekers in ons land. Ondanks dat hun aanvragen nauwelijks kans maken. Tot met 2014 voegen jaarlijks enkele tientallen Albanese asiel aan. Vorig jaar waren dat er ruim duizend. En de eerste twee maanden van dit jaar al bijna 500. Volgens het ministerie is het aantal aanvragen ook in in maart opnieuw gestegen. De vernielingen die Islamitische Staat heeft aangericht in Palmyra lijken minder erg dan gedacht. Dat blijkt uit de eerste berichten van Syrische troepen die de stad hebben ingenomen. Gevreesd wordt, werd dat veel van de monumentale Romeinse ruïnes zouden zijn verwoest. De meeste ruïnes, waaronder de Agora en het beroemde Romeinse theater, lijken de bijna tien maanden dat IS de scepter zwaaide in het gebied te hebben overleefd. In Mali zijn twee mannen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag in Ivoorkust eerder deze maand. Bij die aanslag werden 19 mensen gedood. Gewapende mannen schoten badgasten dood voordat ze verschillende hotels bestormden in de havenstad Grand-Bassam. Ivoorkust is een voormalige Franse kolonie en is een populaire vakantiebestemming voor Fransen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag werd opgeëist door Al-Qaeda in de islamitische Maghreb. De actie was bedoeld als wraak voor de Franse interventie in Mali. Bij de grote politieactie in Rotterdam zijn onder meer munitie, geld en drugs gevonden. De actie begon gistermiddag en duurde volgens het Openbaar Ministerie tot half twee vannacht. Op verzoek van Frankrijk werd bij de actie een 32-jarige man gearresteerd... die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag. Er werden ook nog drie andere mannen opgepakt, onder wie twee van Algerijnse afkomst. Het weer vanuit het zuidwesten begint het te regenen en het gaat flink waaien vandaag. Er kunnen zware tot zeer zware windstoten van 80 tot 110 km per uur voorkomen. Ver is het wisselvallig, maar af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.